Het was een vliegtuig dat op punt stond te vertrekken naar Athene. Er vielen geen gewonden bij het ongeluk. En PSV heeft in een vermakelijke wedstrijd met 3-1 gewonnen van Heerenveen. Heerenveen kwam in de eerste helft nog op voorsprong, maar kort voor rust stond het gelijk en daarna scoorde PSV er nog twee. Door die overwinning verstevigt PSV de koppositie in de Eredivisie. Heerenveen zakt een plekje naar 9. Op sommige plekken is het nog droog, maar later regen en ook vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag is het droger en dan maximaal 12 graden. En dat was het nieuws op 538. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen. Bij Engie begrijpen we dat. Daarom maakt Engie energiezaken makkelijk. Met Nederlandse groene stroom, een handige app en betrouwbare service. Zo geregeld. Ga naar Angie.nl en ontdek het gemak van Angie. Prime Video biedt het beste in entertainment. This should be fun. Jason Momoa en Dave Bautista gaan helemaal los in de hilarische nieuwe actiefilm The Wrecking Crew. Inbegrepen bij Prime. Yeah, I'm pumped. Ontdek de nieuwe Game of Thrones serie A Night of the Seven Kingdoms. Gebaseerd op de bestseller van George R.R. Martin. Kijk door lid te worden van HBO Max. So be brave. Be just. Dus wat je ook zoekt, Prime Video. Hier kijk je alles. Abonnementen vereist. Inhoud kan advertenties bevatten. 18 plus. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Het verhaal van het nieuwe Quick Wash wasmiddel van Robijn... is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quick Wash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. it's about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Hey, this is Fisher. Hi, this is David Guetta. we are Swedish House Mafia. Hey guys, this is Dom Dollar. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. 538 Dance Department. Dit is de dansvloer van de zaterdagavond. En vanavond gaan we net zoals het Team NL weer voor goud. Olympische start van de afterparty. Treed binnen in de club waar je altijd welkom bent met de allerbeste dance. Mijn naam, Dennis Ruijer. Armin van Buren, een weekje aan de kokosnoten. En ik heb de sleutel gekregen van de bunker met vanavond om 11 uur... een exclusieve hotmix met BLR een uur lang. Drop iets in de app of Insta Dance Department Official. Benieuwd naar je weekendplannen? Tijd om af te trappen met de Dance match van afgelopen week. Gordo en Reinier Zonneveld. Loco Loco. gelanceerd heeft. Een kledinglijn die de Londense ravegeschiedenis representeert. Vond ik wel heel dik. Adidas doet dat dan samen met een ander merk. Sportsbanger. Gaat om shorts en een tracksuit. En je kan de kleding niet kopen in de winkel of via de webshop. Je moet er via een speciale Adidas-app jezelf dan gaan inschrijven... om kans te kunnen maken op het kopen van deze items. Winnaars worden dan random uitgezocht. Ben benieuwd wanneer deze items voor gigantische bedragen... op Vinted zijn te vinden bijvoorbeeld. Je bent bij 5 Dance Department. De club voor je zaterdagavond met Max Styler en 80 APT. I'm not ready to leave the rave. Came to move the dance and misbehave. now the bar's raised. I'm not tired, my eyes are wide. I got the vibes to keep the flames alive, and I will fuel the fire. Keep my mind occupied, get high, cause I could go all night. Just one more breath, one more sip, one more tune when the baseline hits. One more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips. One more, yeah, one why not? One more chat to my girl I forgot. One more, maybe, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. beat to lead the rave. Came to move and dance and misbehave. I'm no, I'm no. chance to misbehave. I'm on the wave, my eyes are glazed. I can't feel my face. I've set the pace and now the bar's raised. I'm not tired, my eyes are wide. I got the vibes to keep the flames alive, and I will fuel the fire. Keep my mind occupied, get high, cause I could go all night. Just one more run, one more sip, one more tune when the bassline hits. One more reload, one more fix, one more taste of a stranger's lips. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, man, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. One more, yeah, one why not? One more chat to a girl I forgot. One more, mate, yeah, you know the score. Let's stay here, let's have one more. vroege uurtjes door. Uh, thanks aan Janneke voor je appje, maak ze gek. Wij dansen verder met deze Brit Falcon, Beacon of Light, in Dance Department. Ice on my neck, yes, I see. Cold on my wrist, frostbite tea. Ice on my neck, yes, I see. Cold on my wrist, frostbite tea. I'm a jet, I'm bye, boom. I got nothing left to prove. pocket whispers dreams. Count my steps, bursting at the seams. Living life lavish, no need for a show. Chasing my vision, watch how I glow. Money going in like a river so wide. Let ourselves go. There's a reason why I got a table in this club. To find someone like you who can make a bottle pop. Ooh la la la. I'm feeling dirty. Ooh la la la. Come down and hurt me. There's a reason why I got a table in this club. To find someone like you who can make a thousand pop. Ooh la la la. I'm feeling dirty. Ooh la la la. Come down and hurt me. Jij reist toch veel voor je werk met de trein? Klopt, minstens twee dagen per week. En jij? Ik? Ik meestal maar één keer per maand. En jullie reizen allebei met de NS Business Card? Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit. Combineer de NS Business Card bijvoorbeeld met het DAL-abonnement... dan is het vanaf één retour per maand vaak al voordeliger. Ontdek alle voordelen op ns.nl zakelijk. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd prijsje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Ook lekker voordelig. 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En niet te vergeten vitamines. Groene kiwis per kilo slechts 1,99. En van voordeel. Aldi. 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh, wat een geld. 18.000. Tot verdikken we. Ben jij de volgende postcode winnaar? Overwaarde. Daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot.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 Luister nu naar 538 Tomorrowland One World Radio via 538.nl of de 538-app. Pop, gaan we deze zomer nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu joh. Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. Nu naar Trekpleister voor flink veel vaatwasvoordeel. Finish vaatwastabletten, Quantum en Ultimate voor maar 25,99 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Christina Curry, Mariska Bauer en Brace. Twee dagen en één nacht samen. Geen scripts, geen filters, alleen echte gesprekken. Ik heb zes kinderen. Zes? Bij zes verschillende moeders. Ah. Open, puur en onverwacht emotioneel. Het waren twee fantastische dagen. Morgen om 8 uur op zes. Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Ik had echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Op je bureaustoel, in de auto, op de bank... Maar hé, hey, het voorjaar roept. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 20% korting op alle wandelsneakers van Salomon en Merrell. Tijdelijk gratis geïmpregneerd. Zo heb je helemaal geen reden meer om binnen te blijven. Bever laat je niet zitten. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurthuis op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefst zit in ons. Dus doe op 13 of 14 maart mee met NL Doet. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Meld je aan op oranjefonds.nl slash nldoet. Oranjefonds. Voor een verbonden samenleving. Administratie is frustratie. Ontdek hoe het ook kan met ons innovatieve HR- en salarisplatform. Bespaar tijd en geld met unieke smart triggers. UForce. Zorgeloos HR. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de Cheesy Chicken. Een kipburger met kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. UForce, het HR- en salarisplatform